van Kamp met het NOS Journaal. Installatiebedrijf Imtech is officieel failliet verklaard. In ieder geval blijven 7300 banen behouden, waarvan 1300 in Nederland. Dat aantal kan nog stijgen als de curatoren erin slagen ook Nederlandse onderdelen te verkopen. Volgens de curatoren is daar inmiddels veel belangstelling voor. Direct nadat het faillissement was uitgesproken werden de onderdelen Imtech Marine en Imtech Nordic al verkocht. Nu wordt nog onderhandeld met geïnteresseerden in onder meer Spanje, België, Groot-Brittannië en Ierland. Imtech kwam in de problemen door een groot fraudeschandaal in Polen. Zes Pakistanen die eind vorig jaar een bloedbad aanrichtten op een school in Peshawar hebben de doodstraf gekregen. De Taliban-strijders vermoorden op de school 151 mensen, onder wie 125 schoolkinderen. Het was de dodelijkste aanslag uit de geschiedenis van Pakistan. De zes hebben bekend. Een zevende dader kreeg levenslang omdat hij wel betrokken was bij de voorbereidingen, maar niet meedeed aan de aanval zelf. Ruim 1300 vluchtelingen zijn vandaag per schip van het Griekse eiland Kos naar Athene gebracht. Op het eiland zijn duizenden migranten uit Afrika en het Midden-Oosten neergestreken en Kos kan dat niet meer aan. Zo zijn er bijvoorbeeld niet genoeg sanitaire voorzieningen. Ook andere eilanden sturen vluchtelingen naar de hoofdstad. De Griekse overheid zegt dat ze met mannenmacht probeert documenten te regelen voor de migranten, zodat die verder Europa in kunnen reizen. In Turkije zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie mislukt. De AK-partij is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met de centrumlinkse CHP, zegt premier Davutoglu. De twee partijen hebben wekenlang onderhandeld. De AK-partij kan nog een coalitie vormen met de rechtsnationalistische MHP, maar die partij zei direct na de verkiezingen dat Turkije opnieuw naar de stembus moet. De kans bestaat dat dat nu ook gaat gebeuren. Het weer, het is vrij zonnig, maar er komt ook nog meer bewolking. Verder is het nog flink warm met 25 tot 31 graden. Vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over het land... met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Tussen Naarden en Knopendiemen 9 kilometer file. 3 kilometer bij afrit Weidewormer op de A7 Zaandam richting Hoorn door een ongeluk. Er staat eh, een kapotte auto nu nog op de rechte rijstrook. Op de A8 Amsterdam Zaandam tussen Knoopend Koenplein en Knoopend Zaandam staat 3 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Knopend Badhoevedorp 5 kilometer.